Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Boer-Burgerbeweging en de combinatie GroenLinks-PVDA... zijn de grote winnaars van de Provinciale Statenverkiezingen. Ze hebben allebei 15 zetels gehaald. Blijkt nu 85% van de stemmen geteld zijn... Met name de opkomst van BBB is een grote verrassing, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ze zijn in tien provincies de grootste, daar ziet het althans nu naar uit. Van der Plas heeft al aangekondigd, wij willen voor verandering zorgen. En eh, Van der Plas die vindt ook dat haar partij, nu die deze overwinning heeft geboekt... absoluut niet uh, genegeerd mag worden. De grote verliezers zijn het CDA en Forum. De partij van Thierry Baudet won de vorige keer 12 zetels. Het lijkt erop dat het er nu 10 minder zijn. Zes mensen in Polen zijn opgepakt omdat ze zouden hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens de BBC zouden ze onder meer verborgen camera's hebben opgehangen... bij een luchthaven in de buurt van Oekraïne... en langs bepaalde plekken bij het spoor en verkeersroutes richting de grens. Die routes worden gebruikt om militair materieel en hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. Er zijn vorig jaar een stuk minder illegale wietkwekerijen opgerold, staat in het AD. Dat komt waarschijnlijk niet doordat er minder illegale kwekerijen zijn. Volgens kenners wordt er alleen steeds minder geklikt naar de politie. Ook via meldmisdaad Anoniem worden steeds minder meldingen gedaan van schuren of zolders met wiet. Een feest in Napels gisteren. De voetballers van Napoli zijn door naar de kwartfinale van de Champions League... na een 3-0 zegen op Eintracht Frankfurt. Voor de wedstrijd was het minder gezellig. Duitse fans waren eigenlijk niet welkom in Napels... maar waren toch gekomen om te rellen. Ze gooiden met flessen, rookbommen en vuurpijlen naar de politie. Het is niet duidelijk of er ook fans zijn gearresteerd bij de rellen. je krijgt het weer nog. Vanochtend op veel plekken regen. Vooral in het noorden blijft het een flinke tijd nat. Vanmiddag dan is het vaker droog en is in Limburg ook best wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Na een ongeluk bij afrit Zaandijk. 6 kilometer met een half uur oponthoud nog. De weg is daar wel weer vrijgegeven. Half uur vertraging ook op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Vanaf knooppunt Kooimeer 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. En op de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En 20 minuten oponthoud ook op de N203 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Langzaam rijdend verkeer tussen Krommenie en afrit Zaandijk. Verder nog drie kwartier vertraging op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Broek in Waterland.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 Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. hebt het high, ik ben net boven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zoveel nice, hij verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort. Of dat het anders wordt Maar wat zeker is, is dat het beter is Dat jij verliefd op iemand anders wordt Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd Het lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat Hoorde ik dat je met een gozer was ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt Maar ben niet boos op dat, niks ik boven dat En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwacht. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten is de Boer-Burgerbeweging. In Drenthe, Overijssel, Flevoland en Zeeland zijn ze klaar met te tellen. En de BBB is in die provincies de grootste. De partij staat volgens een voorlopige prognose op 15 zetels in de Eerste Kamer. Ook de PvdA, JA21, Volt en de Partij voor de Dieren staan op winst. En er zijn ook verliezers. Forum voor Democratie gaat het hardst achteruit en ook de coalitiepartijen verloren. De voorlopige prognose liet lang op zich wachten... omdat het tellen van de stemmen traag ging. Dat kwam onder meer door de hogere opkomst. De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen wordt vanmiddag verwacht. Het weer, eerst regen, vanmiddag droog en in het zuidoosten ook wat zon. En het wordt 9 tot 13 graden ritme, van ZFM.